Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De laatste normale werkdag van de Tweede Kamer is begonnen. Eind deze maand zijn de verkiezingen en dus moeten Kamerleden het land in om campagne te voeren. Voor het zover is proberen partijen nog snel wat punten te scoren... met allemaal moties die ze daarna lekker kunnen delen... als bolletjesplaatjes op de socials. Grote kans dat je die na vandaag voorbij ziet komen in je tijdlijn... zegt mijn collega Wilco in Den Haag. Nou, en in die afbeeldingen krijgen voorstemmers een groen bolletje voor hun naam... en tegenstemmers een rood bolletje. Vandaar dus die term bolletjesplaatjes. En die delen ze dan via de sociale media met commentaren in de sfeer van... kijk, ons is goed bezig zijn als we stemmen en andere partijen dus niet. De verwachting is dat ze dus vandaag door de oplopende verkiezingskoorts... nog vele tientallen moties, het zou me niet verbazen als er honderd worden... Eh, worden gaan ingediend die dan vooral als campagnemateriaal gaan dienen de komende weken. En op de redactie hebben we het daarom al over bolletjes terreur. Je kunt er bijna niet omheen, zegt hij. Bijna alle partijen doen eraan mee. Jongeren die door het toeslagenschandaal een studieschuld hebben... kunnen aan de bel trekken bij ombudsmannen. Die willen weten hoeveel gevallen er zijn en hoe diep ze in de schuld zitten. Het gaat bijvoorbeeld over Sarah. Zij leende geld bij Ome Duo om thuis te helpen met boodschappen en de huur. Daardoor heeft ze nu een dikke schuld. Ik zit al op de 60.000 euro. En eh, dat heeft enorme gevolgen voor de toekomst. Dat hangt als een grijze wolk boven je hoofd. Ouders die in de ellende kwamen door de Belastingdienst kregen compensatie. Sarah vindt dat voor haar ook iets moet worden geregeld. En PSV deed gisteravond wat Ajax nog niet gelukt is dit seizoen... een puntje pakken in de Champions League. Ajax-trainer Johnny Heitinga kreeg na het 4-0 pakslaag van Marseille dinsdag bakken kritiek over zich heen. Ook op straat kreeg hij er van langs, hoorde mijn collega van NH Nieuws. Ja, Heitinga die, eh, die moet manager van een McDonald's worden. Neem je verantwoordelijkheid, pak je spullen, word lekker assistent. Ik denk niet dat het dit seizoen nog goed gaat komen, nee. Het is wel een mooie man. <laughs> het is het eh, begin van het seizoen, alles kan gebeuren. Weet je, moet gewoon echt volle vertrouwen hebben in iemand. En iemand de kans geven om ook echt gewoon te laten zien wat hij in huis heeft. John, bel me en dan gaan we een keer een eh, bakkie doen. En dan eh, leggen we het even uit met mij en mijn vrienden, ja? Krijg je het weer nog een prima herfstdagje met veel zon en vanmiddag 16 tot 18 graden. Geniet er nog maar even van. Morgen slaat het echt om. Dan is het grijs, regenachtig en een stuk frisser. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden heel langzaam maar zeker korter, maar bij Amsterdam is het nog steeds heel druk. Vooral op de A2 naar Amsterdam tussen Maarsen en knooppunt Amstel. Daar is de vertraging nog 40 minuten. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog een verlies tussen Akersloot en knooppunt Velzen.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 you're unbelievable. Yes, I see you crying. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I feel your broken heart. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel your hurting. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Still, you choose to play the part.